Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Amsterdam is het onrustig geweest na de voetbalwedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv. Op verschillende plekken waren vechtpartijen en werden vernielingen aangericht. De politie moest fans van de Israëlische club beschermen, vermoedelijk tegen pro-Palestijnse jongeren, en begeleidde hen naar hun hotel. Eerder op de avond hield de politie al betogers weg bij de Johan Cruijff Arena, waar de wedstrijd werd gespeeld. Burgemeester Halsma had bepaald dat het protest een kilometer verderop moest plaatsvinden om ongeregeldheden te voorkomen. Ajax won de wedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv met 5-0. De vele demonstraties in Amsterdam leiden ertoe dat justitie geen tijd meer heeft voor andere zaken. Dat zei hoofdofficier René de Beukelaar in de Amsterdamse gemeenteraad. Volgens hem is de grens bereikt aan de capaciteit voor het beveiligen van betogingen. Nu al blijven bij justitie bijvoorbeeld zedenzaken liggen omdat demonstraties voorrang krijgen. Burgemeester Halsema zei dat het aantal betogingen in Amsterdam dit jaar de 3000 zal overschrijden. Politiechef Holla waarschuwde ervoor dat de aanwezigheid van de politie in de wijken onder druk staat. Aankomend president Trump heeft Susan Wiles aangesteld als zijn nieuwe stafchef. Ze was de afgelopen tijd zijn campagneleider en stond Trump ook bij in de rechtszaken waarin hij verwikkeld is. Volgens de New York Times is de 67-jarige Wiles een vertrouweling van de hele familie Trump. Het is voor het eerst dat het Witte Huis een vrouwelijke stafchef krijgt. Als rechterhand van de president krijgt Susan Wiles een van de machtigste banen in Washington. Aan ervaring heeft ze geen gebrek. Ze werkte in de jaren 80 al voor president Reagan.